Het aantal werklozen nam in januari met 3.000 af tot 398.000, meldt het CBS. De werkloosheid is al bijna een jaar aan het dalen. Sinds maart vorig jaar daalt het aantal werklozen met gemiddeld bijna 5000 per maand. De daling komt vooral volledig voor rekening van mensen onder de 45. Het aantal werkloze 45-plussers blijft ongeveer gelijk. Oud-staatssecretaris Dick Benschop wordt de nieuwe president-directeur van de Nederlandse tak van Shell. Hij is de opvolger van Peter de Wit. Benschop werkt sinds 2003 voor Shell. Daarvoor was de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet Kok. Door het Suezkanaal varen vandaag geen oorlogsschepen uit Iran. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman had gisteren gezegd dat twee Iraanse oorlogsschepen door het kanaal naar Syrië dreigden te varen. Israël vindt het onaanvaardbaar dat Iraanse oorlogsschepen in de Middellandse Zee komen. Maar een woordvoerder van de sluizen in het Suezkanaal heeft gezegd dat er geen Iraanse oorlogsschepen bij het konvooi van vandaag zitten. Of Iran plannen daarvoor geschrapt heeft is niet duidelijk. Sinds het vredesakkoord tussen Israël en Egypte in 1979 zijn er geen Iraanse oorlogsschepen meer door het Suezkanaal geweest. In Bahrein heeft de, politie, de oproerpolitie vanmorgen met harde hand een plein vol demonstranten schoongeveegd. De politie kwam met tientallen panzerwagens naar het plein en schoot met rubberkogels en traangas op de menigte. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De autoriteiten zeggen dat ze geen andere keus hadden dan om in te grijpen. Het weer, eerst kans op nevel en mistbanken, verder zonnig. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden.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 reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow on the wind. I as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears girl.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 distant lands takes both my hands Try to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me really, completely, just how I wanted it to be. But no, so wrong. Can't believe I stayed with you so long. You hit, you spit, you split every bit of me. Yeah. stuck.